de Jong met het NOS-journaal. De Amsterdamse vrouw die in thuisquarantaine zit vanwege het coronavirus... heeft een partner en drie kinderen die mogelijk ook besmet zijn. Ze zijn vandaag getest. De uitslag komt vanavond laat of morgen. Twee van de drie kinderen van de vrouw hebben milde klachten. Ouders van schoolgenootjes zijn gewaarschuwd... de gezondheid van hun kinderen goed in de gaten te houden. Volgens burgemeester Halsma van Amsterdam is er geen reden voor onrust. In Amsterdam en in Diemen worden geen extra maatregelen genomen. De GGD heeft alle mensen in beeld die contact hebben gehad... met de 56-jarige man uit Loon op Zand. Het eerste coronageval in Nederland. Alle mensen worden de komende twee weken gemonitord. Hoeveel het er zijn is niet bekendgemaakt. Duitsland gaat meer controles uitvoeren aan de grens... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook moeten reizigers uit zwaar getroffen landen... als Italië, Iran, Japan en Zuid-Korea... bij aankomst informatie geven over hun gezondheidstoestand. Tot dusver was dat alleen van toepassing op reizigers uit China. De Nederlandse schaatsers hebben teleurstellend gepresteerd... op de eerste dag van het WK Sprint in Hamar. De mannen speelden zowel op de eerste 500 meter als de eerste 1000 een bijrol. Beste Nederlander in het klassement is Kai voorbij op een zevende plek. De vrouwen deden het vooral op de 1000 meter beter. Ze staan na twee afstanden vijfde, zesde en zevende. In de Eredivisie heeft Willem II in de stromende regen gewonnen van Groningen. Op een slecht veld werd het 3-1 voor de Tilburgers... die daarmee hun vijfde plek in de Eredivisie verstevigden. In de eerste divisie pakte de Graafschap de derde periodetitel. titel. Het weer bewolkt, regenachtig en hier en daar ook natte sneeuw. Vannacht opklaringen, maar morgen vooral in de tweede helft van de dag opnieuw regen. Ook veel wind met kans op zware windstoten. Wel iets warmer, 10 tot 12 graden.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 see It feels like everything's as it's supposed to be Now this is all I dream There's really nothing Everybody, it's a party. To the party, fiesta. forever. yeah. tonight, I'm gonna change the world. I'm party with the hottest girls. I'm looking for a model chick about five foot ten with her hair in curls and a body like Beyonce to put it on me. While she's shaking it right, making me sweat every step of the way, so I know where I'll be by the end of the night. Uh, we get sexy, cause the sex with me is like like a recipe. So I'm scraping a plate in a fresh class cycles in a mile high club. I'm like royalty. Swagger. She's spoiling me. Up in Central Bay, they keep boiling me. Cause the party too hot up in MIA. But we partying every day, baby. To the party, yeah. Baby. Partying every day. Come to the party, fiesta. Come on. We're just gonna call it fiesta. let go. looking for somebody special tonight, cause I swear, shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. And wake up tomorrow in Vegas, cause baby, that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby.